Ben jij vergeten wat ik eens zei? Je bent mijn alles, je bent van mij. Laat de liefde samen. En je zult het leven waard een leven vinden, eens komen dagen van vrucht en rust, dat ik weer thuis ben en jij me kust. ons le jour, après deux Thank you. men yelken Allen idealen gelden slechts jou, geduld en blijf.